7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zou een heleboel kunnen veranderen voor mensen met een flexcontract. Werkgevers en de vakbonden willen flexwerken flink inperken, zegt de Volkskrant. Nul-urencontracten mogen straks niet meer en bedrijven moeten ZZP'ers minimaal 35 euro per uur betalen. Vorig jaar zei een onderzoekscommissie al dat er echt iets moet veranderen op de arbeidsmarkt. Te veel mensen hebben als flexwerker of ZZP'er weinig zekerheid, omdat bedrijven te weinig vaste contracten geven. De werkgevers en de vakbonden willen het verhaal uit de Volkskrant nog niet bevestigen. Ze hopen morgen met meer info te komen. Sinds vandaag kunnen de eerste dertigers een prikafspraak maken. Maar wie online een afspraak maakt, krijgt soms opties voor kilometers verderop. En de een krijgt de mogelijkheid over twee dagen en de ander over twee weken. Een technisch probleem, zegt de GGD. Het is een probleem dat te maken heeft met hoe het systeem is eh, ingericht. En wij proberen dus wel om ervoor te zorgen dat de verdeling tussen afspraken in, eh, eh, via de telefoon en via de slots een beetje in evenwicht eh, is. Maar dat blijft een beetje stoeien. Maak je afspraak dus op een rustiger tijdstip, adviseert de GGD. In Linnen in Limburg zijn arbeidsmigranten gevonden die heel slecht werden behandeld. De 50 Roemenen zaten in gebouwtjes bij een boerderij. En volgens de gemeente was het allemaal veel te klein, zag er vies, vervallen en gevaarlijk uit. Ook leek het alsof de migranten bang waren voor hun baas. De eigenaar moet direct een einde maken aan de situatie. Een Amerikaanse YouTuber die dronebeelden probeerde te maken boven een uitbarstende vulkaan... kan fluiten naar zijn apparatuur. Toen de drone boven de IJslandse Fagradalsfjall hing... werd hij naar beneden gehaald door de spuitende lava. De YouTuber legt uit hoe dat eruit zag. Around the volcano where you have the hot gases emitted... that cause all around it... and hot rocks raining onto you... Flying these things is even more tricky. De drone kostte ongeveer 1000 euro en was net nieuw. Volgens de YouTuber crashen drones wel vaker en hoort dat een beetje bij de hobby. En ach, zegt hij, gelukkig hebben we de beelden nog en die zijn spectaculair. Het weer nog veel zon en het blijft lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden. Morgen de warmste dag van de week met 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A5 hoofdop richting Amsterdam nog steeds dicht voor de aansluiting met de ring van Amsterdam.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 De eerste single, Something Has to Change, is nu uit. Het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Na een nummer 1 hit met Eddie Rabbit scoorde Juice Newton nog twee top 10 hits in 1986.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 She's Wanna Leave is wederom een prachtig werkje. Dit is het favoriete album van de maand. Well, we band together for less I want her, the more she seems to want me. Well, I was down at the bar with a buddy of mine. I told him my problem and he said it's time to change your tactical ways. Just trust me. He said the more you love her, the more she'll just want to leave. me up her ass, 24-7 Tell that girl, she must have dropped from heaven Listen to her talk, look into her eyes Hold her hand, man, she'll be surprised The more you love her, the more she'll just want to country acts houden het bij covers. Of John Malloy ook eigen werk heeft, weet ik niet. Met Don't Tell Me What To Do begeeft hij zich in de voetsporen van Pam Tillis. We tried and we tried, but it's over. If I didn't fit the image in your mind. Now you tell me to find another lover. getting out of line. Don't tell me what to do. You've already said we are through. I'm a page that you have turned. I'm no longer your concern. So don't tell me what to do. I love you forever in charge of my thinking. You're already in love with someone else. So if I'm into all night honky tonkin', well, I'm a big man, I can take care of myself. So don't tell me what to do. You've already said we are through. I'm the page that you have turned. I'm no longer your concern. So don't tell me what to do. I love las ik over Shannon McNally. Ze is als de koplampen op een lijkwagen. Ze heeft een gekneusde, rokerige en overgevoelige stem... waar country en soul elkaar ontmoeten. Ze heeft de melodieën en de timing. Ze is onweerstaanbaar. Dat belooft wat als ze I Ain't Living Long Like This vertolkt. De cover van deze week. nostalgie van de bovenste plank in de uptempo-song werden Cottonwood Gross, waarin de hoofdpersoon herinneringen ophaalt aan een jeugdliefde, Alan Jackson. riverbank the sounds of the wind and the whippoorwill And the way that your bare skin would feel As we laid in the sun I could see your eyes Blue as the blue in that southern sky kisses warm as a wild red rose At the bend in the river where the cottonwood grows and we'd sing. And we'd love each other as the pale moon on. At the bend in the river where the cottonwood grows. At the bend in the river where the cottonwood grows. never took a separate ways. As the years went by, I can't forget those days. And I often wonder, but I'll never know if we ended up following a different road. Would we still be laying by the wild red rose at the bend in the river where the cottonwood grows? we'd dance and we'd sing and we'd love each other as the pale moon glows at the bend in the river where the cottonwood grows at the bend in the river where the cottonwood grows I can close my eyes and it takes me back two young lovers on that riverbank.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 Hij wordt omschreven als innovatief, beheerst en slim. En als een humoristische verhalenverteller, een folkie en een country outlaw. Hij is een legende en hij heeft toch maar één nummer 1 hit op zijn naam. Met 500 miles away from home reikt hij tot een vijfde positie. Oh, I'm 500 miss you. Son, we love you. Come on home. Well, I didn't have to pass. Ook Detroit City en Streets of Baltimore zijn klassiekers van hem, waarmee ik zijn nummer 1 hit Marie Laveau links laat liggen. Een andere keer wellicht. city. And after all these years, I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go Crossroads. Country Flashback. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De man is bekend om zijn gepassioneerde optredens en uitstekende liefdesballets, maar evengoed om zijn koppigheid en controversiële uitspraken. In de huidige lockdown-situatie restte Van Morrison niets anders dan aan zijn latest record project Volume 1 te beginnen. Western Man is een van de songs. Western Man has no plan since he became complacent. Stop believing in himself. Let others steal his rewards while he was dreaming. While he was dreaming, others were scheming, doing deals behind his back. Now Western man is adrift and under attack. What happened in between? Now there's no other bite of the cherry best he's prepared to fight. Start on a new path to freedom, new path to freedom. The horse has bolted from the stables. The lunatics have taken over the farm. Caretakers have taken over the main house. Clandestine meetings in the forest. Going back to the way it was seems impossible. Western man has no plan. He stole that wine while he was dreaming. 2018 overleden pionier van de Rock, Tony Joe White, zal voor altijd herinnerd worden door klassieke songs als Polk Salad Annie en Rainy Night in Georgia. White's zoon, Jody, vond een tape met nooit eerder uitgebrachte songs in demovorm. De demo's zijn nu afgemaakt en Del Rio, You're Making Me Cry, is een van die songs. Ik ontmoette Elena Lewandowski in 2009 tijdens een singer-songwriter sessie in Canada. Ik raakte zeer onder de indruk van haar. Want ze kan niet alleen prachtig zingen, maar ook fraaie songs schrijven. Red Rover en Lions and Werewolves zijn daar uitstekende voorbeelden van. Crossroads. Is it all just me? With all these lions in my head, I wanna growl, I wanna fight. Feels like I've walked through every door a thousand times before. Or like I've known the score since I was a child, now I'm not. I don't know truth, that makes me sick. Feels like I've walked through every door a thousand times before, or like I've known the score crossroadsmusic.nl Het luchtige feel-good deuntje Local Honey vertelt het verhaal van een man die een lokale vrouw ontmoet die jam verkoopt op een boerenmarkt. Hoewel er veel producten te koop waren op de markt, ziet Pitney dat hij meer interesse heeft in het meisje dat hij Local Honey noemt. at the fruit stand, at the farmer's market off a fourth and main, selling raspberry jelly in her right hand. I joked about the jam just to catch her name. She said you ought to give it a try, but. twenty dollars on some homemade soap, and I helped her pack up when the sun died. And took her to the diner for a root beer float.